uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Hillary presidentsverkiezingen opgeëist. In een toespraak in Brooklyn sprak ze van een historisch moment. Voor het eerst is een vrouw de presidentskandidaat van een grote partij in de VS, zei ze. Ze bedankte kort daarna haar rivaal Bernie Sanders... en richtte zich vervolgens op de republikeinse kandidaat Donald Trump... die volgens haar ongeschikt is om de VS te leiden. De afgelopen dag waren er voorverkiezingen in zes staten... Nog niet alle uitslagen zijn bekend, maar Clinton is al zeker van haar zaak. Bernie Sanders zei eerder dat hij met een overwinning in Californië wil proberen het tij te keren. Hij heeft nog niet gereageerd op het opeisen van de nominatie door Clinton. Duitsland heeft een Turkse diplomaat op het matje geroepen vanwege opmerkingen van de Turkse president Erdogan. Vorige week stemde het Duitse parlement voor de erkenning van de Armeense genocide tot onvrede van de Turkse regering. Erdogan noemde Duitse parlementsleden van Turkse komaf de lange arm van terroristen. Ook wil hij met een bloedtest controleren of ze wel echt Turks zijn. Duitsland heeft de Turkse diplomaat verteld dat er geen enkel begrip is voor dat soort uitspraken. In Urk is een actie opgezet om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de gasexplosie van afgelopen vrijdag. Bij die explosie en de daaropvolgende brand werden zes huizen verwoest. Een moeder van een van de huiseigenaren zegt dat haar dochter nu niets meer heeft. Ze wil daarom de komende twee weken met een speciaal fonds geld inzamelen voor de zes getroffen gezinnen. Een overval in Frankrijk ging zondag niet helemaal zoals de daders in gedachten hadden. De twee liepen met een jachtgeweer een fastfoodrestaurant in de stad Besançon binnen... waar op dat moment ook militairen van een antiterreureenheid zaten te eten. Toen de overvallers met 2000 euro weer naar buiten liepen... sprongen de antiterreureenheden op de twee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 start living dangerously. Whoa.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 uncertainty.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 Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch should find a place to go and rest. I should find a place to lay my